spoedige start. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Oud-minister Hans Weijers is de nieuwe aanvoerder van de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De oud-minister was tot 2012 bestuursvoorzitter van Axel Nobel en is nu onder meer commissaris bij Shell, Heineken en Ajax. De Volkskrant schrijft dat Weijers een reeks functies op belangrijke posten heeft. Ook wordt vermeld dat hij is bevriend met de koninklijke familie. De laatste vier jaar werd voormalig VNO-NCW-topman Wintjes door de krant uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. Wintjes vertrok afgelopen zomer als voorman van de werkgeversorganisatie. De hoogste vrouw op de lijst is dit jaar Laura van Geest, de directeur van het Centraal Planbureau. Camille Eurlings is de grootste daler. De voormalige KLM-directeur zakte na zijn ontslag van plek 42 naar 173. Op Java worden meer dan 100 mensen vermist na een aardverschuiving. Er zijn drie doden en ruim 100 huizen zijn verwoest. De aardverschuiving was in Banjarnegara, in het midden van het Indonesische eiland. Na de aardverschuiving zijn honderden mensen geëvacueerd. Op een middelbare school in Portland in de Verenigde Staten zijn vier jongeren gewond geraakt bij een schietpartij. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De schutter is op de vlucht geslagen. De schietpartij was op een school voor probleemkinderen. De gewonden zijn tussen de 16 en 20 jaar oud. Het jongste slachtoffer is er volgens lokale media slecht aan toe. Volgens de politie waren alle gewonden bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Persbureau Reuters meldt dat de schietpartij mogelijk te maken heeft met een bendeoorlog.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 give them all we can till the is all.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 unforgettable things that I am unforgettable too.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 I don't know.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 So.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 哈哈。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 before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 Bij Monika in huis, dat heb je nu wel in de gaten. Haar vader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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.